Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Israëlische generaals willen dat er een staakt het vuren in Gaza komt... zelfs als Hamas daar voorlopig aan de macht blijft. Dat schrijft de New York Times. Zo'n gevechtspauze zou de beste manier zijn om Israëlische gijzelaars te bevrijden. Maar voorlopig gaat de oorlog nog door. Vandaag werd Gaan Younes in het zuiden van de Gazastrook ook nog aangevallen. Er zijn volgens de Palestijnen negen doden en tientallen gewonden bijgevallen... vertelt verslaggever Marijn Duintje-Tebbens. Honderden Palestijnen zijn weer op de vlucht geslagen... en eh, de doden zouden s'nachts in een huis zijn gevallen in een gebied... waarvan Israël inderdaad eerder had gezegd dat het geëvacueerd moest worden. Mogelijk volgen nog meer aanvallen dus... maar hoe omvangrijk dat nieuwe offensief wordt, dat zullen we moeten afwachten. In Overberg, vlakbij Veenendaal, is vanochtend een jongen van 14 omgekomen bij een aanrijding met een trekker. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De bestuurder van de trekker is door de politie meegenomen voor een verhoor. Een hondenfokker uit Eersel in Brabant moet tienduizenden euro's aan boetes betalen. Hij was hier eerder tegen in beroep gegaan en heeft nu verloren. En daardoor moet hij toch 77.000 euro betalen. De man hield jarenlang honden en andere dieren in te kleine en vervuilde hokken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit haalde eerder al dieren weg. Het bedrijf van de hondenfokker is inmiddels gesloten. En in München begint over drie uurtjes de achtste finale van Oranje tegen Roemenië. Vaste waarde in de verdediging is elke wedstrijd Nathan Ake. Julia zat op de middelbare school met Ake en vindt het meer dan terecht dat Ake een plek in de basis bij Oranje heeft. Ake die speelt echt een super toernooi. Hij was alle groepsduels basisspeler en hij was ook die eerste wedstrijd nog goed voor twee assists. Kijk, Waar anderen tegen Oostenrijk massaal hun man lieten lopen, zit hij er als linksback echt bovenop en heeft hij heel wat acties onderschept. Dus ik kijk er ook echt naar uit om hen tegen Roemenië weer te zien spelen. Of Ake deze wedstrijd weer in de basis staat, is nog heel even afwachten. De wedstrijd tegen Roemenië begint om 6 uur. Krijg je nog wat weer? In het binnenland nog wat regen. Vanuit het westen wordt het droog. Het is 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de 4 kilometer, de weg is weer vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk op de A10. 7 kilometer file tussen Schiphol en de Nieuwe Meer. Op de A10 zelf staat eh, tot tot aanknopend de Nieuwe Meer 9 kilometer file door dat ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A9 Amsterdam Alkmaar richting Amstelveen tussen Knopend Raasdorp en Amstelveen Stadshart.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 made it. I'm the greatest. of my against the wall, I can feel. I'm the world's greatest. I saw the light and the I'm the at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. Now I can just walk.